regeringspartij. De oproerpolitie was massaal aanwezig en gebruikte traangas en de wapenstok om het plein schoon te vegen. De betogers gebruikten Twitter om elkaar op de hoogte te houden, maar gisteravond laat werd Twitter in het hele land geblokkeerd. Gisteren vielen bij protesten in Egypte zeker drie doden. Volgens de regering zijn de betogers uit op provocatie. Tennissers Vera Svonareva heeft voor de tweede keer in haar loopbaan de halve finales bereikt van de Australian Open. De Russische nummer 2 van de wereld won in twee sets van de Tsjechische Petra, Kvitova. Svonareva speelt in de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd tussen de Belgische Kim Kleisters en Agnieszka Radwanska uit Polen. Het weer nog, vannacht bewolking en opklaringen en wat regen of natte sneeuw. Minimumtemperatuur rond het vriespunt. Overdag wat lichte neerslag, een stevige noordoostenwind en een graad of 4.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 In 2035 moet 80% van de elektriciteit op een schone manier worden opgewekt. Obama stond ook stil bij de schietpartij in Tucson. Familieleden van het gewonde democratische congreslid woonden de State of the Union bij. Steeds minder leerlingen verlaten de school zonder diploma. Maar minister Van Dijsterveld is nog niet tevreden. Vooral in het mbo is er nog veel schooluitval. De minister wil dat scholen een boete kunnen krijgen als ze niet doorgeven dat kinderen spijbelen. Van wel benadrukt dat jongeren met een diploma dubbel zoveel kans hebben op een baan als jongeren zonder. Aan het begin van de nacht hebben betogers in Cairo gevochten met de Egyptische oproerpolitie. De betogers eisten het vertrek van president Mubarak. Ze staken een politiewagen in brand, gooiden met stenen en richtten vernielingen aan. De politie trad hard op met traangas, de wapenstok en waterkanonnen.